Uur. in Boekraat met het NOS Journaal. Bij gevechten tussen etnische groepen in het zuiden van Soudaan... zijn de afgelopen dagen zeker 60 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn jonge mannen. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. Duizenden Soedanezen zijn volgens lokale media op de vlucht geslagen voor het geweld. De onlusten ontstonden na de moord op een boer vorige week. Achterliggende oorzaak is een conflict tussen twee etnische groepen over land. De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld in het gebied. Ook zijn er veiligheidstroepen gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. Een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Indiana... heeft aan zeker vier mensen het leven gekost. Ook zijn twee mensen gewond geraakt. Onder de doden is de schutter die door een gewapende omstander werd doodgeschoten. De schutter was met een geweer het gebouw binnengekomen... en had het vuur geopend in het restaurantgedeelte van het winkelcentrum. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De schietpartij gebeurde in Greenwood, een voorstad van Indianapolis, de hoofdstad van de staat Indiana. Ghana heeft voor het eerst te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke Marburg-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie na twee bevestigde besmettingen eerder deze maand. Beide patiënten zijn overleden. Bron- en contactonderzoek heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu worden gevolgd. Het zijn zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de twee overleden patiënten. Het Marburg-virus lijkt erg op ebola. Het virus wordt naar mensen verspreid via vleermuizen. Net als bij ebola dragen mensen het over via lichaamsvloeistoffen... zoals bloed en speeksel. Het weer. Het wordt tropisch warm. In het zuiden kan het maar liefst 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch... met tot zonsondergang temperaturen rond de 30 graden. Dinsdag nog warmer.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 Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn straks weer opstaat Kijk jezelf aan en laat dan weten Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden Vieren, wat zoveel nog te vieren Als je dat vergeet, mag jij me vragen Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen Maar als jouw vader of jouw moeder Jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen Gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer, want ZFM.